Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De verzekeraar DSW uit Schiedam maakt als eerste vandaag de zorgpremie voor 2012 bekend. Voor de basisverzekering gaan verzekerden bij DSW 102,50 euro per maand betalen. Dat komt neer op een verhoging op jaarbasis met 36 euro. De andere zorgverzekeraars maken de komende weken hun nieuwe premie bekend... en verwacht wordt dat die ook bij hen op jaarbasis tientallen euro's duurder wordt. Nederlandse automobilisten blijken steeds vaker met drugs op achter het stuur te zitten. Vergeleken met andere Europese landen rijden Nederlanders minder vaak met alcohol op, maar vaker dan gemiddeld met drugs. Het gaat dan vooral om wiet en amfetamines. Onderzoekers pleiten ervoor het gebruik van drugs in het verkeer strafbaar te maken. Het Openbaar Ministerie verwacht dat pas vrijdag de eerste resultaten bekend zijn van het onderzoek naar de explosie op het strand van Rithem. Dat werd gisteravond duidelijk op een bijeenkomst voor bewoners. Het Nederlands Forensisch Instituut doet onderzoek naar de sporen die zijn veiliggesteld op het strand van het Zeeuwse dorp, waar vrijdag een caisson ontplofte. In Rolde in Drenthe is gisteren Harry Musquet overleden. Hij was de liedzanger van QB and the Blizzards, die de bluesmuziek in Nederland een gezicht gaven. Het debuut was in 1966 met het album Desolation. Groeten uit Grollo volgde een jaar later. Bekende nummers van de band zijn Apple Knockers Flophouse en Windows of My Eyes. De, band kende een wisselende bezetting, ook Herman Brood speelde er een tijd in mee. Het laatste album van QB and the Blizzards kwam twee jaar geleden uit. Harry Musquet was 70. In de Sinaï-woestijn in Egypte is vannacht een pijpleiding ontploft waarmee gas van Egypte naar Israël wordt vervoerd. Na een enorme explosie schoten 15 meter hoge vlammen uit de leiding. De pijpleiding is de laatste maanden vaker het doelwit van aanslagen. Die zijn waarschijnlijk het werk van Egyptenaren die niet willen dat hun land gas aan Israël levert. Het weer, eerst bewolkt, later meer zon. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Show. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Weinig bijzonderheden op dit moment in de spits. Eh, dit zijn de files van 3 kilometer of langer in de Randstad. A4 naar Amsterdam tussen Leidsendam en Hoogmade 5. En de A7 Horenzaandam tussen Avenhoorn en Weidewormen 7. A15 vanuit Europoort. Daar staat tussen Rotterdam-Charloes en het knooppunt Vaanplein 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De ook is dicht. Ook de A15, maar dan vanuit Gorkum naar Rotterdam.